4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Voormalig staatssecretaris Snel wilde gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire al begin juni 2019 een tegemoetkoming bieden. Maar door weerstand in het kabinet gebeurde dat pas vijf maanden later, schrijft NRC. Honderden ouders waren door de Belastingdienst onterecht als fraudeur bestempeld en moesten geld terugbetalen. Sommigen kwamen daardoor in grote financiële problemen. Snel was verantwoordelijk voor de Belastingdienst... maar in de ministerraad kreeg hij geen akkoord voor de gemoedkoming... vanwege mogelijke precedentwerking. Inmiddels is Snel afgetreden. Prinses Irene en prinses Margriet zijn tegen de kap van het zogeheten Borrebos bij Paleis Hoesdijk... en tegen het plan voor woningbouw op het voormalige terrein van de Koninklijke Marechaussee. In een brief schrijven de prinsessen geschokt te zijn door de plannen. Landgoed Soesdijk is in 2017 aangekocht door een vastgoedondernemer... die er onder andere evenementen, horeca en woningbouw wil realiseren. De gemeenteraad van Baarn neemt volgende week een beslissing over het bestemmingsplan. Een raadslid van een lokale partij vroeg de prinsessen om een reactie op de plannen. Mensen met een niet-westerse achtergrond, laag opgeleide en mensen met een arbeidsbeperking lopen meer kans om hun baan te verliezen door de coronacrisis. Ze werken vaker dan gemiddeld met flexibele contracten in sectoren die hard getroffen worden. Zoals de horeca of de reisbranche, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP moeten deze groepen snel weer aan het werk, bijvoorbeeld door omscholing. Anders lopen ze het risico om langdurig in armoede te blijven. Wanneer mensen langer dan een jaar in armoede leven... neemt de kans dat ze daar ooit weer uitkomen sterk af, al dus het SCP. En dan het weer. Vannacht af en toe regen. Op veel plaatsen ontstaat nevel. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de loop van de dag wordt het geleidelijk aan droger. Het wordt overdag 15 tot plaatselijk 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.